Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In het hele land zijn rijentrekkers onderweg naar Stroe. Vlakbij Barneveld in Gelderland. Daar is straks het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Verslaggever Matthijs van de Wiel staat in Oldenbroek, vlakbij Zwolle. Ja, daar zijn ze hoor. De trekkers die hier eh, verzamelen. Een hele stoet komt er binnenrijden. Een blauw hier met het bordje No Farmers, No Food. Vanaf daar rijden boeren samen naar Stroe. Ook in Brabant hebben ze zich al verzameld, maar daar rijden ze over de snelweg, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant. Vanuit Deurne is een hele groep boeren vertrokken. Die zijn via de A2 op de A50 eh, gekomen. En ook eh, bij Sint-Toederode en Veghel sluiten boze boeren zich aan. Zeker 4 eh, tot 5 kilometer aan tractoren op dit moment hier op de snelweg. Niet de bedoeling, de politie heeft al gezegd dat ze een boete kunnen verwachten. Steeds meer mensen melden zich ziek, zeggen arbodiensten. Vorige maand waren er juist weer net zoveel ziekmeldingen als, meldingen als voor corona. Maar nu gaat het dus weer hard. Ook het RIVM ziet dat weer veel mensen twee rode streepjes op hun test krijgen. En waarschuwen dat je weer beter afstand kan houden van kwetsbare mensen en goed je handen moet wassen. Even flink op het gaspedaal trappen zodra de klok 7 uur s'avonds aantikt. Misschien kan dat binnenkort niet meer. Volgens de Telegraaf zijn ze in Den Haag plannen aan het maken... om de maximumsnelheid op de snelweg altijd 100 km per uur te houden. Nu mag je s'avonds en s'nachts op veel plekken nog 120 of 130. Verlaging zorgt voor minder CO2-uitstoot en dat is nodig omdat kolencentrales juist harder gaan draaien. Op het Museumplein in Amsterdam was gisteravond het benefietconcert Embrace Ukraine... om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog kwamen veel songfestivalartiesten optreden zoals Estine, maar ook de winnaars uit Oekraïne. Ook president Zelensky was er kort digitaal bij. Hij bedankte iedereen voor de steun. Het weer, kan nog een beetje mistig zijn. Zo dadelijk loopt de temperatuur snel op. Het wordt 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio is momenteel weinig te merken van de boerenprotesten. Wel rijdt het erg langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Hilversum staat nu ongeveer 5 kilometer file...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 Come, baby, girl, enough, no time for wait. Don't want run you down, don't want change. what me desire. Beat it with the wire, make me sing all like a choir. Come here, Sean, come give me little light, spark it up, cause me need little fire in my life.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat roept automobilisten in het midden van het land op... om de reis uit te stellen vanwege de drukte. Op veel plaatsen staan lange files door boeren die met trekkers onderweg zijn... naar Stroe in Gelderland om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Bij een aardbeving in het oosten van Afghanistan zijn zeker 255 mensen omgekomen. Ook zijn er honderden gewonden. Gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt... omdat er veel slachtoffers nog onder het puin liggen. Jaarlijks overlijden bijna duizend mensen op de spoedeisende hulp... omdat ze door personeelstekorten te lang moeten wachten op behandeling. Dat zeggen de spoedeisende hulpartsen. De wachttijd is in een kwart van de gevallen meer dan vier uur. Het weer, veel zon, 23 graden op de Wadden en 28 graden in de rest van het land.